1 uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. Leider Geert Wilders noemt het geweldig dat geen pijl genoeg handtekeningen heeft... om een referendum af te dingen over het associatieverdrag tussen Oekraïne en de Europese Unie. Daarmee wordt een nauwere samenwerking tussen de EU en Kiev geregeld. Wilders zegt campagne te gaan voeren tegen het verdrag. Oekraïne en de EU-lidstaten hebben het verdrag al getekend. Ook de Eerste en Tweede Kamer zijn akkoord. Het referendum van Geen Pijl is raadgevend. Een nee betekent dus niet automatisch dat de wet wordt teruggedraaid. Bij de verkiezingen in Catalonië hebben de separatisten de meerderheid veroverd in het regionale parlement. De separatisten hadden van de verkiezingen een soort referendum over onafhankelijkheid gemaakt, maar de Spaanse regering zegt desnoods via de rechter te zullen verhinderen dat Catalonië onafhankelijk wordt. In de Spaanse grondwet staat dat regio's zich niet mogen afscheiden. In de gemeente Bloemendaal is het bestuurscollege uit elkaar gevallen. D66 is uit de coalitie met de VVD en GroenLinks gestapt. Donderdag stapte interim-burgemeester Aaltje Emmens al op. Zij moest juist een einde maken aan de verziekte bestuurscultuur in Bloemendaal, maar zag dat niet meer zitten. D66 vindt dat het gemeentebestuur van Bloemendaal nu weer vanaf de basis moet worden opgebouwd. Koning Salman van Saoedi-Arabië heeft drie hoge functionarissen ontslagen vanwege de ramp tijdens de Hajj afgelopen week. De minister die over de Hajj gaat, de burgemeester van Mekka en de politiechef van Mekka moeten het veld ruimen. In de stad Mina, vlakbij de heilige stad Mekka, kwamen 769 mensen om het leven toen ze in het gedrang onder de voet werden gelopen. De Saoedische regering zei eerder dat de oorzaak van het drama een gebrek aan discipline was bij de pelgrims.